Dijkers met het NOS Journaal. De Franse president Macron zegt dat een hoop leiders van Europese landen bereid zijn om militairen te sturen naar Oekraïne. Om te voorkomen dat Rusland doorgaat met aanvallen als er een akkoord komt over het einde van de oorlog. Maar Europa wil daarbij wel steun van de VS, zei Macron na een bezoek aan president Trump. In een interview met Fox News zegt de Franse president dat er in de komende weken een wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland kan worden gesloten. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie van Amerika aangenomen over Oekraïne. Daarin wordt opgeroepen om het conflict tussen Oekraïne en Rusland snel te beëindigen. Maar er wordt niet in benoemd dat Rusland de oorlog is begonnen. De tekst werd aangenomen door 10 van de 15 leden in de VN-veiligheidsraad. Alle Europese landen stemden niet. De Britse VN-ambassadeur zei dat je Rusland en Oekraïne niet over één kam kan scheren gaat weer iets beter met paus Franciscus, zegt het Vaticaan. Maar zijn toestand blijft nog steeds kritiek. De 88-jarige paus ligt al anderhalve week in het ziekenhuis door een dubbele longontsteking. Franciscus had de afgelopen dag geen last meer van astma-aanvallen... en de resultaten van sommige onderzoeken lieten volgens het Vaticaan ook verbetering zien. De Turkse voetbalclub Galatasaray overweegt juridische stappen tegen trainer José Mourinho van aartsrivaal Fenerbahce... Volgens Galatasaray beledigt Mourinho van Fenerbahce al vanaf zijn aanstelling consequent het Turkse volk. Tijdens de persconferentie na de wedstrijd tussen Fenerbahce en Galatasaray... sprak Mourinho over tegenstanders die zouden springen als apen. Naast mogelijke juridische stappen wil Galatasaray ook een officiële klacht indienen... bij de UEFA en de FIFA. Daarnaast hoopt Galatasaray op een afkeurende reactie van Fenerbahce. Het weer, het is bewolkt, maar droog bij 5 tot 8 graden. De dag start ook bewolkt, met ook af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het ook regenen. Het daarbij een graad of 10.